Goedemiddag. <clears throat> Zo'n Zulu, goedemiddag. Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Staatssecretaris Bar van NSC stapt op. Ze gaat weg uit onvrede over de integratiediscussie. Volgens politiek verslaggever Wilma Borgman zijn de gemoederen in het kabinet hoog opgelopen... door hoe het kabinet heeft gereageerd op de onrust in Amsterdam. Zoals premier Schoof. Die de verantwoordelijkheid voor die rellen één op één neerlegde... bij een, zoals zij dat noemde, specifieke groep jongeren met een migratieachtergrond. Marokkanen, zei BBB-leider Van der Plas. En dat is bij de staatssecretaris Nora Atjebar... die van Marokkaanse herkomst is, totaal in verkeerde aarde gevallen. Ja, daarom biedt Atjebar vanmiddag haar ontslag aan. Bij een brand in een verzorgingshuis in Spanje zijn zeker 10 mensen omgekomen. De brand ontstond vanochtend vroeg in een dorp in de provincie Zaragoza, in het noordoosten van Spanje. En de mensen die zijn omgekomen waren waarschijnlijk minder mobiel en konden daarom waarschijnlijk niet wegkomen, zegt correspondent Edwin Winkels. Er waren op dat moment eh, meer dan 80 mensen daar in die, eh, in die residentie. Het personeel dat aanwezig was, heeft eh, het grootste aantal kunnen, kunnen evacueren. het is eigenlijk, in Spanje heb je van die hele oude verpleeghuizen, maar het is echt een heel modern een eh, gebouw op één verdieping. Veel uitgangen. Dus mensen konden ook snel naar buiten toe eh, als ze wilden. Maar het personeel kon net niet eh, alle mensen naar buiten krijgen. Volgens de burgemeester van het Spaanse dorp is de brand vermoedelijk ontstaan in een matras in een van de kamers. Ja, en dit voorjaar was er op kinderzender Baby TV tot twee keer toe geen kinderprogramma te zien, maar Russische propaganda. Nieuwsuur heeft nu ontdekt hoe dat kon. Rusland heeft namelijk met gigantische satellieten het signaal van BBTV weggedrukt. Als je daar een sterker signaal ook uitzendt, wat je met hele grote schotels kunt doen... dan overstem je eigenlijk ja, letterlijk dat vorige signaal. Dus dan ben je gewoon sterker. En dat hebben de Russen eh, tot drie keer toe gedaan, blijkt uit ons onderzoek. Daardoor is er dus Russische propaganda opeens op een kinderzender verschenen... waar best wel veel mensen gek natuurlijk eh, <laughs> van opkeken destijds. Ja, het was de bedoeling om de Oekraïense televisie over te nemen. En dat lukte, maar als een soort bij bijvangst was het dus ook op baby-tv te zien. Dat op dezelfde satelliet uitzendt. Het weer dan nog. Het is grijs met motregen bij een graad of 11.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 motive. And that madness, oh, I wish I knew. You made my people cry. You made my people cry. So, politicians, at this time, I think you better keep your distance. Say, say it loud, we're too young. Let's make love tonight.